Jobboot met het NOS-journaal. Minister Schippers vindt dat er veel minder antibiotica moeten worden gebruikt. Ze zal daarvoor komende week pleiten op een internationale conferentie in Den Haag. Volgens Schippers dreigen infecties door bacteriën die ongevoelig zijn voor veel of alle antibiotica onbehandelbaar te worden. Grote operaties en ingrijpende behandelingen zoals transplantaties, waarbij preventief antibiotica worden gegeven, kunnen dan ook nauwelijks meer worden uitgevoerd. Een brandweerwagen die met spoed onderweg was naar een bosbrand in Waalre is onderweg in botsing gekomen met een motorrijder. Die is daarbij zwaar gewond geraakt. De bosbrand brak vanmiddag uit in de buurt van een horecagelegenheid in Waalre. Het vuur leek aanvankelijk onder controle, maar laaide kort voor vijf uur weer op. De brand is lastig te bestrijden, zegt de brandweer, omdat er in het bos problemen zijn met de toevoer van water. Bondscoach Louis van Gaal is boos op de Nederlandse media. Bij de besloten training van gisteren in Sao Paulo is alsnog informatie naar buiten gekomen via de pers. Van Gaal vindt dat de Nederlandse media de beslotenheid van de training moeten respecteren. Volgens de bondscoach speelt elke informatie daarover de tegenstander in de kaart. Morgen speelt Oranje de derde wedstrijd in dit WK tegen Chili. Van Gaal zal Bruno Martins-Indy niet opstellen. De Feyenoorder herstelt nog van een hersenschudding die hij opliep in de wedstrijd tegen Australië. De Ronde van Zwitserland is opnieuw gewonnen door de Portugese wielrenner Rui Costa. Hij won de laatste rit en reed de Duitse Tony Martin uit de leiderstrui. Bauke Mollema werd tweede in de laatste etappe en eindigde in het eindklassement als derde. Het is de derde keer op rij dat Rui Costa de Ronde van Zwitserland wint. Een van de belangrijkste voorbereidingskoersen voor de Tour de France. Het weer... Vanavond en vannacht overwegend helder. Plaatselijk kans op een mistbank. Het koelt af tot zo'n 12 graden.